Later met het NOS-journaal. Drie medewerkers van een jeugdinstelling in Alve aan de Rijn zijn opgepakt voor seksueel misbruik. Het Openbaar Ministerie zegt dat een van hen een meisje van 14 heeft verkracht. De andere twee verdachten zouden ieder ook een minderjarige bewoner van de instelling hebben misbruikt. De instelling in Alphen biedt nazorg voor bewoners en hun familie. En bij nachtdiensten worden alleen nog vrouwelijke begeleiders ingezet. De verdachten van het misbruik zijn 20, 24 en 28 en zitten voorlopig vast. In het Verenigd Koninkrijk zijn twee mannen schuldig bevonden aan het plannen van een terroristische aanslag op de Joodse gemeenschap in de buurt van Manchester. De rechtbank acht bewezen dat de twee met automatische vuurwapens zoveel mogelijk Joodse mensen wilden, wilden doden. De politie zegt dat het de dodelijkste terroristische aanslag in de geschiedenis van het Verenigd Koninkrijk had kunnen zijn. De twee mannen zouden zijn geïnspireerd door IS. Ze horen begin februari van de rechter hun straf. De grootste biologische groentekwekerij van Nederland is failliet. Al eerder gaf het bedrijf Jongirius uit Houten aan dat de activiteiten zijn gestopt. Er werken zo'n 30 mensen. Het is niet duidelijk of er een sociaal plan is voor hen. Serious Request heeft dit jaar al meer dan 12 miljoen euro opgeleverd voor Spieren voor Spieren. 3FM sluit traditiegetrouw de week voor kerst drie DJ's op in het Glazen Huis... om geld in te zamelen voor het goede doel. Het huis staat dit jaar op de markt in Den Bosch. DJ's Barend, Sophie en Mart maken daar 24 uur per dag radio. Woensdagavond mag het drietal weer naar buiten en wordt de einduitslag bekendgemaakt. Het weer, het is opgeklaard en het vriest eh, op sommige plekken in het land. In de ochtend Eerst bewolking, later ook kans voor de zon.